Clemens Peters met het NOS Journaal. sterren over de hele wereld hebben geschokt en ongelooflijk gereageerd op het plotselinge overlijden van Prince. Op Twitter steken sterren als Chaka Khan, Robbie Williams, Katy Perry en Wyclef Jean hun bewondering voor His Royal Badness niet onder stoelen of banken. Ook in Nederland bedroefde reacties. En volgens popjournalist Leo Blokhuis was Prince een van de echt grote genieën van de popmuziek, die een brug sloeg tussen pure gitaarrock en funk en soul. Prince overleed vandaag op zijn landgoed in Minnesota hij werd bewusteloos gevonden in een lift. Reanimatie mocht niet meer baten. Prince is 57 jaar geworden. De oproep aan Turkse Nederlanders om beledigingen aan het adres van president Erdogan te melden berust op een misverstand. Het consulaat in Rotterdam gaat een nieuwe brief sturen. Daarin staat dat uitsluitend Turkse organisaties aan de bel moeten trekken als die iets merken van haatcampagnes of daarover klachten krijgen van Turken. De Turkse brief leidde tot veel ophef bij de Nederlandse regering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie dat er nu nog geen aanleiding is om af te zien van het gesprek met de Turkse ambassadeur in Den Haag. De Indonesische president Joko Widodo is aangekomen in Nederland voor een bezoek. Het is de tweede keer sinds de Indonesische onafhankelijkheid van Nederland dat een Indonesische president hier naartoe komt. Widodo heeft morgen ontmoetingen met premier Rutte en met koning Willem-Alexander. En samen met minister Schultz van Hagen bezoekt hij de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. In de Eredivisie zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. AZ won in Den Haag met 2-1 van ADO. En in Leeuwarden speelden Cambuur en Willem II gelijk. 1-1. Door dit resultaat is Cambuur bijna gedegradeerd. Met nog twee wedstrijden te gaan is de achterstand op nummer 17 de Graafschap 4 punten. Het weer. Vannacht meer bewolking. Ook morgen is het bewolkt en dan blijft het lange tijd droog. Later op de dag valt in het zuiden mogelijk lichte regen. Het wordt morgen een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1166.